Clemens Peters met het NOS Journaal. In het noordelijk gebracht. De 64-jarige president heeft al twee keer haar excuses aangeboden... maar veel Zuid-Koreanen nemen daar geen genoegen mee. Oud-presidentskandidaat Mitt Romney is op bezoek geweest bij Donald Trump. Opmerkelijk, want het waren tot nu toe geen vrienden van elkaar. In de VS wordt gespeculeerd dat Trump Romney een ministerspost aanbiedt. Mogelijk die van Buitenlandse Zaken. Romney verloor bij de verkiezingen van 2012 van Barack Obama. Trump noemde hem toen een mislukkeling. Romney op zijn beurt zei in maart dat Trump als president gevaarlijk zou zijn. Ziekenhuizen in het oosten van de Syrische stad Aleppo zijn dit weekend zwaar getroffen door luchtaanvallen van het Syrische leger. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Door de verwoestingen zijn operatiekamers buiten gebruik. Door de aanhoudende luchtaanvallen zijn in Oost-Aleppo vrijwel geen medische voorzieningen meer beschikbaar. Internationale organisaties spreken van een humanitaire ramp. Het weer wisselend bewolkt vannacht en op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Morgen wordt het onstuimig met regen, wind en kans op zware windstoten. Temperatuur morgen rond 11 graden.